van 11 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De republikeinse presidentskandidaat en vastgoedtycoon Donald Trump... heeft opnieuw ophef veroorzaakt. Nu met een frontale aanval op senator en oud-presidentskandidaat John McCain. Trump zei tijdens een bijeenkomst met negen andere presidentskandidaten... dat McCain geen oorlogsheld is... omdat hij tijdens de Vietnamoorlog gevangen is genomen... Andere republikeinse kandidaten namen het meteen voor McCain op en noemden Trump ongeschikt om president te worden. Een natuurbrand heeft bij Wouren een stuk heide verwoest. Het gaat om een gebied van 6 hectare. Niemand raakte gewond. Rond 10 uur werd het zijn brandmeester gegeven. Voor de natuurbrand waren meer dan 100 brandweerlieden opgeroepen. Waarschijnlijk wordt er nog de hele nacht nageblust. In de VS demonstreren racistische bewegingen tegen het weghalen van de confederatievlag bij overheidsgebouwen. De betoging is in de stad Columbia in de staat South Carolina. De gouverneur besloot de vlag weg te halen na een racistische schietpartij in Charleston. Op foto's poseerde de schutter met de confederatievlag. Volgens de Ku Klux Klan staat de vlag voor de trots op de zuidelijke staten. Bij de natuurbranden in Griekenland is gisteren toch een slachtoffer, slachtoffer gevallen. Vandaag werd in de buurt van een buitenwijk van Athene een lichaam gevonden. Vermoedelijk is het slachtoffer een man die elke ochtend een wandeling door de omgeving maakte. Vandaag werden twee imkers opgepakt omdat zij de brand in Athene vermoedelijk hebben veroorzaakt. Gele truitdrager Chris Froome noemt een actie van een toeschouwer tijdens de toeretappe van vandaag respectloos. Iemand uit het publiek schreeuwde dopinggebruiker en gooide een beker urine naar de nummer 1 van het klassement.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 My house. We are flying through the night, cause the moon is our sun. Let's hold on and pretend the morning light will never come. And we'll dance around the fire that was started in our hearts till we spark up the night. mixer Chiavistelli DJ. Chiavistelli. And this is my house. I love you so much. The next generation's rocking with the sound of DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. listen. listen. Memories replaying in your mind, never fading through we're facing.